Mariel Hageman met het NOS Journaal. Nederland heeft in Kharkov de eerste groepswedstrijd op het Europees kampioenschap met 0-1 verloren van Denemarken. De Denen kwamen in de 23e minuut al op voorsprong door een doelpunt van Michael Kroon-Daly. Bondscoach Bert van Marwijk wisselde in de 70 e minuut Nigel de Jong en Ibrahim Afellay voor Rafael van der Vaart en Klaas-Jan Huntelaar. Maar Nederland kwam ondanks vele kansen niet tot scoren. In dezelfde pool spelen Duitsland en Portugal tegen elkaar. Die wedstrijd begint om kwart voor negen. Spanje accepteert financiële hulp voor de Spaanse banken. Ze kunnen een beroep doen op maximaal 100 miljard euro. Dat is de uitkomst van overleg van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Het Internationaal Monetair Fonds liet eerder weten dat de Spaanse banken minimaal 40 miljard euro nodig hebben om overeind te blijven. De Eurolanden stellen 100 miljard euro beschikbaar. Spanje zei eerder twee accountantsonderzoeken naar de Spaanse banken af te wachten en dit weekend geen hulpverzoek in te dienen. Daar is de Spaanse regering dus van teruggekomen. De minister van Economische Zaken in Spanje geeft vanavond een toelichting. Een advocate van het internationaal strafhof is in Libië opgepakt omdat ze verdachte documenten wilde doorgeven aan Saif al-Islam, een zoon van Muammar Gaddafi, die in Libië door een militie wordt vastgehouden. De Australische vrouw is lid van een delegatie die Steve mocht bezoeken. Het strafhof wil Steve berechten voor misdaden tegen de menselijkheid bij het neerslaan van de opstand van vorig jaar tegen zijn vader. Maar Libië wil hem zelf vervolgen. Volgens de vertegenwoordiger van Libië bij het strafhof in Den Haag had de Australische onder meer blanco vellen papier bij zich met alleen de handtekening van Saif al-Islam erop en een pennetje met een camera erin. Het weer. Vannacht kans op wat regen.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 vrijdagmiddag bijna tijd om je weekend te gaan vieren. En tot 5 uur eh, ben ik bij je met de Euro Breakdown tweede uur alweer van de lijst op weg naar de nummer 1. Jaargang 22 van de lijst, aflevering 23. En vandaag weer de 8 e juni van 2012. De lijst in totaal alweer 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook 3 uit de lijst verdwijnen. Flowrider en Sia the Wildlands, Carly Ray Jepson, Call Me Way en Birdie People Help the People hebben deze week niet gehaald. stijger, die is in handen van Flowrider en Whistle, die stijgt 8 plaatsen van dalen, dat is Hot Show Rain Honestly. Die zakt er namelijk 11. Langs genoteerd, dat waren de Lickley, I Follow Rivers en Train Drive By. Beide vinden we namelijk alweer 16 weken in de lijst van Europa. Af juni staat natuurlijk ook wel in de geschiedenisboek, hè? 1042. Edward de Blijder die eh, volgt zijn overleden halfbroer Harder Knut op als koning van Engeland. En in 1783 de vulkaan Laki in IJsland, die begint een uitbarsting die acht maanden zal duren. Meer dan 9000 mensen komen om het leven en ook was dit het begin van de zevenjarige daar. Niet minder lang geleden in 1997 in Berlijn eindigde de Nederlandse vrouwenhockeyploeg als derde bij de strijd om de Champions Trophy. Terug naar vandaag, terug naar de nummer 18 in de lijst van Europa.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 Everything's gonna be alright. Vijf weken staan de mannen nu in de lijst en ze gaan omhoog van 20 naar 17. En het uur begonnen we met Usher, die ging van 21 naar 18. Zijn climax staat ondertussen alweer zeven weken in de lijst. We gaan verder met de volgende plaat die ik voor je klaar heb staan. Op 15 is dat Of Monsters and Men and Dirty Paws. De plaat staat ondertussen 6 weken in de lijst. Dan gaat omhoog van 18 naar plek nummer 15. fly The dragonfly it ran away But it came back with a story to say wereld wereldhit Levels is dit de volgende van Avicii en Silhouettes. In de vijf weken omhoog van 19 naar 12. gaan wij eens even achterom kijken naar de nummers 20 tot en met 11 in de lijst van Europa. Want op nummer 20 vinden we John Mayer en Shadow Days. In de 12 week zakt hij 5 plaatsen. Nicky Mier en Starship staat 10 weken in de lijst, zakt van 10 naar 19. Usher en Climax staat 7 weken in de lijst, gaat van 21 omhoog naar 18. Van 20 dan naar 17 de Babysitter Circus, Everything is Gonna Be Alright. Alex Clare, Too Close, gaat van 23 omhoog naar 16 in zijn vierde week. En of Monsters and Men Dirty Paws staat nu 6 weken in de lijst, gaat van 18 naar 15. Carmen en Broken Harder staat 9 weken in de lijst, zak van 11 naar 14. En Emile Sandé, Next To Me, verliest 5 plaatsen na 14 weken en zak naar 13. Avicii samen met de Salem hier Silhouettes van 12, 12 deze week, afkomstig van 19. In de vijfde week dus 7 plaatsen winst. Heb ik er nog eentje voor we echt tot top 10 induiken. Dat is Kneen en Nelly Vitaro. Is Anybody Out There staat 9 weken in de lijst en gaat deze week omhoog van 16 naar nummer 11. your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. van en Nelly Furtado. Is anybody out there? Vrijdagmiddag even over de klok van half vijf. Het is nu zonnig buiten. Blijft dat zo? ZFM, Westkust, weerbericht. Nou, de zon die schijnt vandaag van tijd tot tijd. Maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. En in de middag kan er een kleine bui gevallen. De wind die komt uit zuid tot zuidwesten is uh, duidelijk aanwezig, zelfs krachtig aan zee. Temperatuur vandaag zo'n 18 graden. Vanavond en de komende nacht dan zijn er weer flinke opklaringen, maar eh, lokaal komt er nog wel een buitje vallen. zuidwestelijke wind die eh, waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen dan weer flinke periodes met zon en het blijft dan eh, droog. Dan zie je een krachtige zuidwestelijke wind die een beetje in, in kracht afneemt. De temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Zaterdagavond dan schijnt nog geregeld de zon, maar in de nacht naar zondag dan neemt de wolking wel weer toe. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 11 zondag dan eh, voornamelijk weer bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Een zuidwestelijke wind die draait naar noord en is eh, niet meer dan een eh, zwak. De temperatuur zondag stijgen naar zo'n 18 graden. En ondertussen aangekomen in de top 10 tijd voor de nummer 9. De snelste stijger van deze week is in handen van Flowrider. Zijn wissel gaat in de vierde week omhoog van 17 naar plek nummer 9. Het ritme van Zandvoort. Amsterdam. my shoot me. smooches, you're a beast You're pure as beauty Man, I think it and gave Cupid a Uzi Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark What it been like De nummer 5 van deze week in handen van Chris Brown, Lil Wayne en natuurlijk David Guetta, I Can Only Imagine. Naast week gaat de plaat omhoog van 9 naar 15 En Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Her Eyes plaats staat nu 7 weken in de lijst. Ging omhoog van 13 naar plek nummer 8. Payphone. Een single van Maroon 5 en Wiz Calavia.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 En zometeen voor jou dus nog de nummer 2 en de nummer 1. Eerste nummer 3 dus van Meijer Hattaner en Whistle Kicks. Vorige week staat hij op nummer 2. Gustavo Lima en zijn ballade. En daarvoor hebben we Meyer Hattaner en Ritzel Kicks the Walk op 3. Maroon 5, Wisklafia en zijn payphone die kwam niet verder dan 4 deze week. En David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne, I Can Only Imagine was de nummer 5. Van de top 5 heb je dan nog één plaat te goed voor mij. En dat is net als vorige week de nummer 1 van Europa. Rihanna, where have you been? Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.